Jobboot met het NOS Journaal. In Amsterdam Nieuw-Wem doodgeschoten. De politie kan nog niet zeggen of het om een liquidatie gaat. Een tweede man raakte gewond bij de schietpartij. De omgeving is afgezet en de recherche doet onderzoek. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Toen de politie arriveerde lag de overleden man op straat, al dus de woordvoerster. De politie was gealarmeerd door buurtbewoners die lawaai hoorden in een woning. Vakbondsbestuurder Ron Meijer is tijdens het partijcongres van de SP in Utrecht gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Jan Marijnissen op, die sinds 1988 voorzitter was van de SP. Meijer noemt het partijvoorzitterschap een ongelofelijke eer, die verplicht tot een enorme inspanning. Hij kreeg 529 stemmen, zijn tegenkandidaat, Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen, 370. Jan Marijnissen was jarenlang de onbetwiste leider van de Socialistische Partij. Hij kreeg vanmorgen bij zijn afscheid een staande ovatie van het congres. Frankrijk heeft 24 klimaatactivisten onder huisarrest geplaatst in de aanloop naar de VN-klimaattop. Minister Cazeneuve van Binnenlandse Zaken maakt gebruik van de noodverordeningen die zijn ingevoerd na de aanslagen in Parijs. De activisten worden verdacht van het plannen van een gewelddadig protest bij het begin van de conferentie maandag. Na de aanslagen in Parijs heeft de Franse regering de noodtoestand uitgeroepen. Publieke demonstraties zijn verboden en politie, veiligheidsdienst en het leger hebben meer bevoegdheden. Hoe lang het huisarrest van de milieuactivisten duurt is niet bekend, maar volgens Franse media moeten ze tot het einde van de klimaattop binnenblijven. Een man van 21 moet de Belgische spoorwegen een schadevergoeding van bijna 13.000 euro betalen vanwege zwartrijden met de trein. In drie jaar tijd werd hij in totaal 61 keer betrapt op het reizen zonder geldig treinkaartje. De man reisde al die tijd op hetzelfde traject, waarvoor een normaal retourtje 6,20 euro kost. De boete is hem opgelegd vanwege zwartrijden en het vernielen van meubilair van Belgische spoorwegen. Vanuit het zuidwesten toenemende bewolking en buien. Ook gaat het harder waaien. Aan zee enige tijd stormachtig. Mooi zacht bij een temperatuur rond 11 graden. Maar opnieuw een stevige wind. Aan het eind van de middag stormachtig met in het noorden zware windstoten tot boven de 100 km per uur.